Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De president van Zuid-Korea heeft een periode van nationale rouw afgekondigd... vanwege het drama tijdens de Halloween-viering in Seoul gisteren. Tijdens extreme drukte in de smalle straatjes werden feestvirus verdrukt en vertrapt. 151 mensen kwamen om het leven, zeker 82 raakten gewond. Onder de slachtoffers zijn veel twintigers die na een strenge coronaperiode weer uit wilden gaan. De Zuid-Koreaanse president heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden. In Rotterdam is iemand om het leven gekomen bij een schietpartij. Die vond plaats op het Tiensplein in de wijk Oude Westen... voor een restaurant waar op dat moment mensen zaten te eten. Volgens de politie werd het slachtoffer nog op straat geopereerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar die hulp mocht niet baten. Er is nog niemand aangehouden voor de schietpartij in Rotterdam. Het dodental van de bomaanslag in de Somalische hoofdstad Mogadishu is opgelopen naar zeker 100. Ook raakten zeker 300 anderen gewond. Kort na elkaar gingen twee autobommen af op een druk kruispunt in Mogadishu. Volgens de autoriteiten zit terreurorganisatie Al-Shabaab achter de aanval. Die was gericht op het ministerie van Onderwijs en een school. De regering van Congo heeft de Rwandese ambassadeur het land uitgezet. Volgens Congo heeft Rwanda rebellen gesteund... die in het oosten van de Democratische Republiek Congo steden heeft ingenomen. Rwanda ontkent dat het de rebellengroep heeft ondersteund... maar ooggetuigen zeggen tegen persbureau Reuters... dat ze een massale toestroom van de Rwandese strijdkrachten hebben gezien. Het is al jaren onrustig in Oost-Congo. Meerdere milities strijden daar tegen elkaar en tegen de Congolese autoriteiten... over de zeggenschap over mijnen en grondstoffen in de regio. Het weer. Eerst veel zon, in de middag meer bewolking, maar het blijft droog. Het wordt vandaag 19 tot 22 graden. Morgen geregeld zon, maar ook kans op een bui. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A7, Hoorn richting Zaanstad. Tussen afrit Hoorn en afrit Wormer is de vertraging 10 minuten.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 Eh, Is it working if we're hurting? There's so much left to lose. Did we run out of luck? Did we run out of time? Somewhere in the million ways we tried, and we gave it our best, but it was enough.